Kees Groot met het NOS-journaal. De FBI bij het onderzoek naar de grote schietpartij van afgelopen zondag. De FBI tast nog volledig in het duister over het motief van Steven Paddock... de man die vanuit zijn hotelkamer 58 mensen doodschoot... de verwonden en daarna zelfmoord pleegde. Er zijn nauwelijks aanknopingspunten. Paddock liet geen briefje achter of berichten op sociale media... De FBI is er wel zeker van dat er geen tweede schutter was. Mogelijk heeft Paddock wel hulp gehad, gezien het grote aantal wapens dat hij had. In Libië zijn de lichamen teruggevonden van 21 Egyptische christenen... die ruim 2,5 jaar geleden zijn onthoofd door IS. Ze droegen nog altijd de oranje overals... waarin ze te zien waren op beelden die de terreurgroep had verspreid. De lichamen konden worden gevonden nadat een terroristenleider gevangen was genomen. Die vertelde waar de beelden waren opgenomen. Dat was in de buurt van Sirte, de Libische stad die anderhalf jaar bezet werd gehouden door IS. Eind vorig jaar werd Sirte bevrijd. In Niger blijkt een vierde Amerikaan om het leven gekomen te zijn bij een aanval op commando's. Een groep van Amerikanen en Nigerese militairen kwam, kwam woensdag tijdens een patrouille onder vuur te liggen. Drie Amerikanen en vijf Nigerezen werden gedood. Het Pentagon had niet bekendgemaakt dat er nog een Amerikaan werd vermist. Zijn lichaam is nu gevonden in de buurt van de plek van het vuurgevecht. Volgens een woordvoerder lijkt het er niet op dat de man in gevangenschap van de aanvallers is geweest. Die aanvallers hebben volgens de VS mogelijk banden met IS. Het weer in het binnenland is het droog, aan zee is een bui mogelijk.